Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer mensen hebben een nieuwe baan. In bijna alle beroepen is er een tekort aan personeel. Dat zorgt ervoor dat een heleboel mensen qua werk zijn geswitcht, zeggen onderzoekers van het CBS. In de eerste maanden van dit jaar waren er bijna 2 miljoen mensen... die het afgelopen jaar bij een nieuwe baan zijn begonnen. Vooral jongeren gingen aan de bak bij een nieuwe job. En dat zijn niet alleen fulltimers. Bij meer dan de helft ging het om een baan van minder dan 20 uur per week. Het kabinet wil asielzoekers tijdelijk gaan opvangen op cruiseschepen voor de kust. De problemen met de opvang blijven maar opstapelen. De afgelopen weken slapen asielzoekers vaak buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maar veel gemeenten staan niet te springen om ze een fatsoenlijke slaapplek te geven. De schepen zouden de druk van de ketel moeten halen. En we hebben twee Nederlanders in de finale op het WK Atletiek staan. Sivan Hassan plaatste zich vannacht voor de 5000 meter. Ze finishte als derde en daar is ze hartstikke blij mee. Eh, nee, het is oké. Omdat ik heb een heel lange, heel lange vakantie genomen. Een heel lange rustdag. Ik heb twee maanden geleden starten. Maar ik heb echt uh, mijn beste gedaan. Hassan mag dus door naar de finale en die is in de nacht van zaterdag op zondag. Ook Femke Bol staat in de finale. Zij staat zaterdagochtend aan de start van de 400 meter horde. Mensen in Zandvoort moeten niet alleen bijkomen van de hitte van de afgelopen dagen... maar ook van de auto-invasie van strandbezoekers. Sinds kort mogen dagjes mensen in een woonwijk bij het strand parkeren... waar eerder alleen bewoners mochten staan. En dat is geen succes, vinden deze Zandvoorters. Alles stond vrij snel eh, vol eh, rondom de boulevard. Ja, en dan eh, krijg je gedrag van tegen het verkeer inrijden, hoge snelheden. Er staan auto's wel links als rechts. daar waar ze mogen staan en daar waar ze niet mogen staan. En dat is onder andere een belemmering ook voor de, voor de hulpdiensten. Als er bijvoorbeeld een huis hier achter mij in de brand zou staan... of iemand eh, eh, moet afgegeven worden met een redvoertuig van de brandweer... kan hij er gewoon niet langs. Nou, dat is allemaal hartstikke vervelend, zegt de wethouder die erover gaat. Maar dat er in die wijk overal en nergens auto's worden neergekwakt door strandgangers... heeft niks te maken met beleid, zegt hij. Het is gewoon asociaal gedrag. En het weer nog een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Veel wolken en vooral in het noorden en oosten zijn er ook buien. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Vooral jongeren profiteerden van de grote vraag naar arbeidskrachten. Sifan Hassan heeft zich vannacht geplaatst voor de finale van de 5000 meter bij de WK Atletiek in Eugene. De Nederlandse finishte als derde in haar race in de series en dat was voldoende om door te gaan.